Gewone reizigers mogen sinds gisteren het Verenigd Koninkrijk niet meer uit... vanwege een uitbraak van een hele besmettelijke coronavariant. En Frankrijk laat ook geen vrachtwagens meer toe. Nederland nog wel. Deze chauffeurs konden gelukkig nog met een veerboot mee. Zo, u bent toch nog veilig eh, thuis? Gelukkig wel nee, ik ben blij dat, uh, dat ik naar huis kon, Want dat ziet er niet goed uit. Ik hoorde op de boot dat er ook nog jongens vanavond weer op moesten. Nog een keer terug. Maar dat is natuurlijk minder. Ja. Gelukkig konden we nog naar deze kant. Maar... Ja, het is even afwachten hoe het verder gaat natuurlijk. Eh. Naar schatting zitten honderden Nederlandse chauffeurs vast in Groot-Brittannië. Een extreemrechtse Duitser die vorig jaar een aanslag probeerde te plegen op een synagoge in de stad Halle... is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Het lukte hem niet om binnen te komen. Op andere plekken vielen wel slachtoffers, vertelt correspondent Judith van de Hulsbeek. Hij heeft een vrouw eh, doodgeschoten die toevallig voorbij liep. Eh, later nog een, een jonge man in een deunerzaak waar hij was binnengedrongen. Hij heeft dat ook allemaal live gestreamd. Tijdens de rechtszaak zei hij dat hij nog meer mensen had willen doodschieten. Vuurwerkverkopers mogen ook geen licht vuurwerk verkopen. Ze wilden een speciaal afhaalloketje maken of sterretjes en rookbommetjes bij mensen thuis bezorgen. Maar het mag niet van het ministerie. Daar banen de verkopers flink van. Ze hoopten toch nog wat te mogen verkopen. Nu kerstdinees en concerten niet doorgaan, kunnen vooral ouderen zich eenzaam voelen in deze periode. En daarom brengt het Ouderenfonds 20.000 kerstpakketten rond. En er wordt meteen even gekeken hoe het met de ouderen gaat. Nettie van 90 uit Tiel is er heel blij mee. Hartstikke leuk, hartstikke leuk. Dat is, dat is mooi. Een hele grote verrassing. Want anders hadden we altijd een, eh, een eh, dinertje. En dat is dan natuurlijk vervallen eh, in, verband met de corona. En dan vind ik het heel attent dat ze zoiets... Ja, dat ze aan de ouderen denken. Dat vind ik al heel wat, hè. Het weer op steeds meer plekken regent het en het gaat ook harder waaien. Het is een graad of 8 vanmiddag. Morgen valt er vooral in het zuiden regen. In het noorden is kans op wat zon. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp...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 De lockdown vanaf maart kent een paar mooie momenten. Maar de winter voelt alleen, alleen wanneer begint de lente, kan jij dat zien? Weet jij misschien? Voor het puntje aan de horizon nooit een stip heb je zo gemist. Ik doe mijn ogen dicht en dans hier met jou. wacht op de tijd dat het zover is. Want ik zweef tussen hoop en vrees. Verschilt met de dag wat daarover wint. Ik heb de melodie klaar, maar de woorden niet. Ik zoek nog steeds. Hoe maak ik een lied over dit jaar? Hoe krijg ik alles wat gebeurd is bij elkaar? hetzelfde, ook niet de muziek. Ik mis het samen zingen, ik mis jou en het publiek. Voel jij dat ook? Mis jij dat niet? Wat laat de aarde draaien, wat houdt ons op de been? Dus zend ik al mijn liefde na, jou dwars door alles heen. Voel jij dat ook? In een jaar waarin de afstand groter werd. In de straat op het plein, er is een hoop gezegd. Tussen links en rechts, tussen krom en recht. In de snelkookpan valt de smaak soms weg. Maar we zitten allemaal aan dezelfde tafel. Moeten het doen op dezelfde aardbol. Met dezelfde akkoorden. Met dezelfde letters in het alfabet. Hoe maak ik een lied over dit jaar? Krijg ik alles wat gebeurd is bij elkaar. Ik wil een jaar vol nieuwe dagen, vol met nieuwe kansen. Misschien een festival waar we samen kunnen dansen. Ik wil juichen naar de finish, proosten met een vriend. Klappen voor degene die het weer hebben verdiend. Ik wil over grens, reizen naar de zon, het zijn met mens. Maar voor nu, voor nu. 2020, ik ga verder. Genoeg gediscussieerd. Ik richt mijn blik naar voren. En ik heb veel van je geleerd, maar we moeten door. Met het hoofd omhoog. En we zien. Met ZFM. Hele fijne dagen.